Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De Olympische Spelen zijn afgelopen. De sluitingsceremonie in Peking gaat nu elk moment van start. Irene Schouten draagt voor Nederland de vlag, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. De atleten komen straks als eerste naar binnen, niet land voor land, maar met z'n allen. Nederland zal dan toch wel een klein beetje rondom Irene Schouten lopen, hè, die met de vlag het stadion binnenkomt. En dan begint het officiële gedeelte. De, de Olympische vlag zal over worden gedragen aan Milaan. Over vier jaar zijn daar de Olympische Spelen. Thomas Bach is er, de IOC-voorzitter die zal straks eh, de Spelen gaan sluiten. En natuurlijk eh, Jinping Xi is er, de president van China. Die, eh, die is wel bij deze sluitingsceremonie. In totaal heeft Oranje 17 medailles binnengesleept. 8 keer goud, 5 keer zilver en 4 keer brons. Daarmee staat Nederland op de zesde plek in het medailleklassement. De NAVO-baas zegt dat de kans op een Russische aanval op Oekraïne zeer, zeer groot is. Omdat de dreiging steeds groter wordt, neemt ook de Nederlandse ambassade daar maatregelen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. In het licht van, van ja, die, die dreigende eh, woorden en voorspellingen die we steeds horen, eh, is Nederland gevolgd in de voetsporen van onder meer eh, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en heeft besloten om voorlopig de werkzaamheden van de ambassade in Kiev stil te leggen en die worden verplaatst naar Lviv. Die plaats ligt in het westen van Oekraïne. In het oosten van Oekraïne zou vandaag opnieuw onrustig zijn. Bij de frontlinie zouden honderden granaten zijn afgeschoten. Een paar test- en vaccinatielocaties van de GGD gaan vandaag eerder dicht vanwege de verwachte harde wind. In de regio Den Haag sluiten de testlocaties vanaf 3 uur. In Almere gaat de test- en priklocatie om half vijf dicht. Het KNMI waarschuwt in het hele land voor zware windstoten en heeft code geel afgegeven. Een kroeg in Alkmaar is gisteravond kort en klein geslagen door een groep van zeker 40 man. Op beelden is te zien hoe ze al schreeuwend en het café binnenkomen. Barkrukken, stoelen en fietsen vlogen door de lucht. De politie denkt dat het hooligans waren. Er is nog niemand opgepakt. De café-eigenaar doet aangifte. En dan het weer. Opnieuw een onstuimige dag met zware tot zeer zware windstoten. Vooral in de loop van de dag gaat de wind toenemen. Het wordt zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.